4 Kees Groot met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn twaalf mensen opgepakt die een aanslag beraamden op een Nederlandse regeringsdelegatie met minister Koenders in de stad Kharkov. Dat zegt de Oekraïense Veiligheidsdienst. Het is niet duidelijk hoe concreet de dreiging is geweest. Of de berichten kloppen is moeilijk te controleren. Tussen Oekraïne en Rusland woedt ook een propagandaoorlog. Minister Koenders zegt in een reactie dat hij niets weet van een aanslag en dat hij het gaat uitzoeken. Nederland levert geen grondtroepen voor de strijd tegen IS in Irak. Dat heeft minister Koenders geantwoord op vragen van Kamerlid Bontes. De vragen waren gesteld naar aanleiding van uitspraken van commandant der strijdkrachten Middendorp. Die zei gisteren dat hij niet uitsluit dat Nederlandse militaire trainers in Irak ook buiten de basis zullen opereren. Maar dat het een beslissing is van de politiek. Koenders benadrukte dat het buiten de poort gaan van trainers nu niet aan de orde is. De politie en de NVWA hebben de eerste boetes uitgedeeld voor overtreding van het vervoersverbod voor pluimvee en pluimveeproducten. Op twee plaatsen werd een vrachtwagen met slachtafval aangehouden. De vervoerders hebben een proces verbaal gekregen en de lading is vernietigd. Vanwege de uitbraak van vogelgriep op een kippenboerderij in Hekendorp geldt sinds zondag een vervoersverbod. Het treinverkeer rond Tilburg heeft een tijd stilgelegen vanwege een gaslek. Het lek ontstond door werkzaamheden dicht bij het spoor. Vanwege ontploffingsgevaar waren de omliggende wegen afgesloten... waardoor het verkeer in het centrum van Tilburg moest omrijden. Omwonenden werd geadviseerd om binnen te blijven. Medewerkers van energiebedrijf Enexis hadden het lek na twee uur gedicht. Het weer, bewolking en soms wat motregen. Op een enkele plaats breekt misschien even de zon door. Het is 7 tot 9 graden. Vannacht overwegend bewolkt, morgen opnieuw veel wolkenvelden. Wel klaart het geleidelijk op. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij brugge 4 kilometer. En op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Zalbommel en het knooppunt Empel 2 kilometer door een ongeluk. De rechte ook is dicht. A13 naar Rotterdam tussen Ippenburg en Delft 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor het knooppunt plein 2. A28 ook 2 kilometer in de richting van Utrecht voor het knooppunt Rijnsweert.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 Must I just can't takes a lot to swallow If you just wanna be alone well, I can wait without waiting and If you want me to let this go satisfied by me. So wake me up. Zandvoort ook op internet.